een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De werkgroep Dutchbat 3 is blij met het nieuwe NIOD-onderzoek... rond de val van Srebrenica in 1995. Een eerste onderzoek van het NIOD leidde in 2002 tot de val van het kabinet. In opdracht van minister Hennis van Defensie gaat het NIOD nu bekijken... welke bronnen en informatie beschikbaar zijn gekomen sinds 2002. Aanleiding is een reportage van de VPRO die mogelijk nieuw licht werpt op de gebeurtenissen in juli 95. Zo zouden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk al voor de val van de enclave in het geheim hebben besloten om de Nederlandse militairen in Srebrenica niet meer te helpen. Dutchbed 3 is blij met het nieuwe onderzoek omdat het uitblijven van luchtsteun nog altijd veel frustratie oproept onder de veteranen. Een op de acht kinderen wordt geboren in een conflictgebied, blijkt uit cijfers van UNICEF. Het gaat om ruim 16 miljoen baby's die geboren worden in landen als Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze maken volgens de VN-organisatie veel stress en angst mee en lopen bovendien een groot risico om voor hun vijfde verjaardag te overlijden. In totaal leven er nu zo'n 246 miljoen kinderen in landen die in oorlog zijn. UNICEF verwacht dat volgend jaar het aantal baby's in conflictgebieden nog groter zal zijn. Het eerste proces tegen een van de zes verdachte agenten in de zaak van de in Baltimore omgekomen Freddie Gray moet overgedaan worden. De jury kon het niet eens worden over de vraag of de agent schuldig is aan de dood van de zwarte arrestant. Gray overleed in april aan de gevolgen van een plotselinge stop in een politiebusje. Daarbij stootte hij zijn hoofd, waardoor hij zijn nek brak. De agent die terecht stond wordt onder meer verdacht van doodslag door nalatig handelen. Hij zou Gray de benodigde medische behandeling hebben onthouden.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 We are the rulers of our minds. Yes, we are. I know that there's an angel watching over me. I see your. won't run. This time I won't be afraid. Of. I'm only safe when we come undone. It's just the way that we made it. I got demons, I got demons trying to get to me, but they'll never take me down. No, I'm only human. touch from deep. I just need a little time to welcome out. Wens jullie allemaal fijne dagen en...